uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. haven van Rotterdam heeft het recordjaar 2015 niet kunnen evenaren. De haven heeft last van de teruglopende wereldhandel. De overslag van goederen is vorig jaar met ruim een procent gedaald... naar ruim 460 miljoen ton. De containeroverslag nam toe, maar de overslag van schroot, ertsen en kolen nam af. De sluiting van kolencentrales en meer zonne- en windenergie is de oorzaak van de afnemende kolenaanvoer. Leden van stembureaus worden nauwelijks onderzocht of gescreend... blijkt uit een rondgang van BNR onder grote en kleine gemeenten. Ze vragen niet om een verklaring omtrent gedrag... en doen geen onderzoek naar de achtergrond van leden van stembureaus. Minister Plasterk besloot vorige week dat alle stemmen... bij de verkiezingen op 15 maart handmatig moeten worden geteld. Het kabinet ging daartoe over nadat RTL Nieuws had gemeld... dat de verkiezingsuitslag makkelijk te hacken is. De burgemeester van Oldenzaal is bang dat er motorbendes naar zijn stad komen. Volgens RTV Oost zijn er signalen dat clubs als Satudara en Hells Angels daar voet aan de grond proberen te krijgen. Lokale horecaondernemers zijn gewaarschuwd voor de komst. In een brief schrijft de burgemeester dat de komst van een paar leden van een motorbende niet erg is, maar dat grote groepen onwenselijk zijn. Het opstellen van huisregels kan volgens hem een maatregel zijn om de clubs buiten de deur te houden. Irene Wust is wereldkampioen geworden op de 3000 meter. Martina Sablikova werd tweede, Antoinette de Jong werd derde. Het is voor Wust de derde keer dat ze de wereldtitel schaatsen op die afstand pakt. De laatste keer was vier jaar geleden. Er werden op de ijsbaan van Gangneung in Zuid-Korea snelle tijden gereden. Wust reed net onder de vier minuten. Het weer overwegend droog, bij maxima rond het vriespunt... maar door de matige oostenwind voelt het kouder aan. Morgen verandert er weinig. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht staat file tussen de afrit Sint-Michels-Gestel en Waardenburg 19 kilometer. Dat komt door gladheid. De vertraging is bijna een uur.